Uur. Krol met het NOS Journaal. De twee doden die gisteravond zijn gevonden in een Kia bij knooppunt Empel bij Den Bosch... zijn vrijwel zeker de tienjarige Hebe en haar begeleidster Sanne, zegt de politie. Die heeft de hele nacht onderzoek gedaan. Het meisje en haar begeleidster waren twee dagen vermist. Waarschijnlijk zijn ze met de auto in een bocht van de weg geraakt. De lichamen zijn inmiddels geborgen, de auto wordt weggehaald en elders onderzocht. Het gaat goed met de vijf grote pensioenfondsen. Daarom is er voor veel gepensioneerden een verhoging van hun pensioen in zicht. Door de hogere rente staan de fondsen er beter voor. Het ABP, Zorg en Welzijn, PMT, PME en BPF Bouw besluiten in november of en met hoeveel de pensioenen in januari omhoog kunnen. Het aantal sociale huurwoningen in Nederland is de afgelopen jaren gedaald... terwijl er wel huurwoningen in de vrije sector bijkwamen. Tussen 2012 en vorig jaar kwamen er 600.000 woonruimtes in Nederland bij, maar geen sociale huurwoningen. Vooral privépersonen verhuren nu veel meer woningen. Israël wil Oekraïne een systeem leveren dat vroegtijdig waarschuwt voor Russische luchtaanvallen. Het gaat om sirenes of telefonische waarschuwingen... waarin wordt aangegeven dat burgers dekking moeten zoeken. Oekraïne vroeg Israël gisteren om een luchtafweersysteem waarmee Russische raketten en Iraanse, Iraanse drones kunnen worden uitgeschakeld. Maar daar voelt Israël weinig voor. En RKC Waalwijk en Vitesse doen niet meer mee aan het toernooi om de KNVB-beker. De eredivisieclubs zijn al in de eerste ronde uitgeschakeld door een amateurclub. De treffers uit Groesbeek versloegen RKC met 2-0.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 All I wanted was a moment or two. Uh, see if you could do that switcheroo. Uh, shut your mouth, fool, get your crew. Uh, the thick body and the red one too. I'll be right here waiting on you to see if y'all could do that switcheroo.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 There's so much left to lose Did we run out of luck? Did we run out of time? Somewhere we tried And we gave it our best Thought it was enough Till it's not, till it's not We got lost in the flood Of trying to find love my love.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 Politiemensen vonden hun auto met hun lichamen naast een bocht van knooppunt Empel bij Den Bosch. Het ziekteverzuim loopt weer op, vooral door griepklachten en corona. Het is het hoogst in het onderwijs, het openbaar bestuur en de zorg, bijna 6 procent. En net als in het Afrikaanse land Gambia zijn ook in Indonesië hoestdranken verkocht... die leiden tot acuut nierfalen en de dood van vooral jonge kinderen. Het weer bewolkt en het kan flink regenen. Later vandaag opklaringen en het wordt 14 tot 19 graden.